Ja ja mensen, haha, <laughs> je weet toch Ik ga beter praticuleren Wat is dat met zijn lijk dan? De ballers bouw die heet ook De ballers bouw die heet ook Ja ja mensen, haha De ballers bouw die heet wel De ballers bouw die heet ook De ballers bouw die heet ook De ballers bouw die naar voren, die gaan we even bij die ballen blijven hangen Zet die bakken maar klaar voor de chickies, want die gaan we los Welt, Welt, Welt, Welt. weet, weet, je weet, weet toch toch, je, je weet, weet, weet toch toch, je weet, je weet toch, je weet, weet toch toch, je, je weet, weet, weet toch toch, je weet, weet, weet toch toch, je weet, je weet toch.